Mariette Krol met het NOS Journaal. In Dongen in Brabant is een buschauffeur mishandeld door een passagier. Die weigerde een mondkapje te dragen. Dat is sinds 1 juni verplicht in het OV. Maar toen de vrouwelijke chauffeur de passagier bij het instappen omvroeg, sloeg die haar. Ze is in het ziekenhuis behandeld aan haar verwondingen. Arriva zegt dat er direct aangifte is gedaan. De dader is nog niet gepakt. Dinsdag werd in Amsterdam een buschauffeur ernstig mishandeld... toen hij iemand weigerde die geen mondkapje wilde dragen. Hij werd gebeten, geschopt en geslagen. VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff stapt na de verkiezingen in maart uit de politiek... heeft hij zelf bekendgemaakt. De 39-jarige Dijkhoff werkt 10 jaar op het Binnenhof. Hij begon in 2010 als VVD-kamerlid werd in 2015 staatssecretaris van Justitie... en was in 2017 heel kort minister van Defensie. Toen het derde kabinet Rutte van start ging... werd hij gekozen als fractievoorzitter van de VVD-Kamerfractie. Hij gold jarenlang als opvolger van Mark Rutte. Sommige van zijn plannen vielen slecht in de Kamer... zoals het bestraffen van criminaliteit in bepaalde wijken... Vorig jaar bleek dat hij wachtgeld kreeg vanwege zijn kabinetsfuncties... bovenop zijn salaris als Kamerlid. Ook dat viel slecht. In een interview met NRC zegt Dijkhoff dat hij twee jaar geleden al bedacht heeft... om na de verkiezingen te stoppen. Minister Schouten is nummer twee op de kandidatenlijst van de ChristenUnie... bij de komende verkiezingen. De ChristenUnie noemt Schouten een vertrouwde running mate. Bij de vorige verkiezingen stond ze ook al op plaats 2... achter partijleider Gert-Jan Segers. En in Spanje zijn sinds gisteren ruim 12.500 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, meldt het ministerie van Volksgezondheid. De meeste nieuwe besmettingen zijn in Madrid, waar de afgelopen dag de noodtoestand werd uitgeroepen. Het weer, vannacht vooral in de noordelijke helft van het land nog regen.